9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er opnieuw minder rechtszaken gevoerd. Volgens de Raad voor de Rechtspraak stappen steeds minder mensen naar de rechter... omdat ze te duur vinden. De afname van het aantal rechtszaken hangt ook samen met de bloeiende economie. Daardoor zijn er minder mensen met financiële problemen... die voor de rechter moeten komen. De rechtspraak wordt per zaak gefinancierd... en door de daling zit de rechtspraak met een geldtekort. Sportkoepel NOC-NSF stelt een integriteitscommissie in met externe deskundigen. Die commissie gaat onafhankelijk advies geven in ethische kwesties. Aanleiding is onder meer de affaire rond oud-bestuurslid Camille Eurlings... die in opspraak kwam wegens mishandeling van zijn ex-vriendin. Volgens NOC-NSF draagt een extern advies bij aan een transparantere en meer integere organisatie. In Stockholm is de Zweedse filmactrice Bibi Andersson overleden. Ze werd beroemd door haar grote rollen in klassiekers van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman. Zoals Het Zevende Zegel, Wilde Aardbeien en Scènes uit een huwelijk. In totaal speelde ze in 13 films van de cineast. Ze werd vaak de muze van Bergman genoemd en stond centraal in dienst psychologische drama's. Bibi Andersson was 83 jaar. Utrecht en Den Haag werken aan een systeem om te voorkomen dat mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen in de financiële problemen komen. De gemeenten willen het inkomen van de mensen beheren en hun vaste lasten betalen. Het geld dat overblijft krijgen mensen op hun rekening gestort. Het is een soort vrijwillige onder Het systeem is niet bedoeld voor mensen met grote schulden. Daarvoor is de schuldhulpverlening. Het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming staat voor het eerst op melk en yoghurt. Boeren die volgens het keurmerk willen produceren... moeten niet alleen voldoen aan eisen op het gebied van dierenwelzijn... het gaat ook over natuur en milieu. Een pak melk met een Beter Leven ster is zo'n 11 cent duurder dan gewone melk. Het weer veel zon en droog. Het wordt 13 graden te warmen Wadden en maximaal 18 in het zuiden. Ook morgen zonnig en zacht lenteweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog 15 files in Noord-Holland met totaal 60 kilometer aan file. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat 11 kilometer tussen Breukelen en Knopend Holendrecht. De vertraging is daar 10 minuten. Een kwartier oponthoud op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Knopend Raasdorp en de aansluiting met de A10. Het rijdt langzaam op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... tussen Westzaan en knooppunt Zaandam, daar een kwartier vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Diemen is het druk... tussen Amstelveen-Oost en Amsterdam-Zuidoost. Daar 10 minuten tijdverlies. Op de A10, de ring van Amsterdam, richting knooppunt De Nieuwe Meer staat file.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 Can I leave with you? I don't know, but I'm yeah, yeah, yeah, It feels like something's heating up. Oh. Can I leave with you? Ladies. I don't know, but I'm really leaving with you. Gentlemen, good night. Ladies, good morning.